Goede start. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het buitensporige geweld van het leger in Egypte, in Cairo, veroordeeld. Gisteren waren er voor de derde dag op rij confrontaties tussen demonstranten en het leger bij het Tagrierplein. De gevechten braken uit toen de oproerpolitie hardhandig een eind wilde maken aan een nieuwe betoging. Bij de protesten van de afgelopen dagen zijn al zeker tien doden en honderden gewonden gevallen... EU-buitenlandcoördinator Ashton heeft alle partijen opgeroepen het geweld te staken. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Clinton zegt dat het leger het recht van de Egyptenaren om te demonstreren moet respecteren. De betogers in Cairo eisen dat het leger de macht direct overdraagt aan een burgerregering. De Egyptische Militaire Raad zegt dat de huidige demonstranten anderen zijn dan die begin dit jaar Mubarak ten val brachten. De raad spreekt van een samenzwering tegen Egypte. In Goes, in Zeeland, is een man van 34 opgepakt in verband met de vondst van een dode vrouw. Ze werd even voor middernacht gevonden in een woning. De doodsoorzaak en de identiteit van de vrouw zijn nog niet bekend. De politie sluit een misdrijf niet uit. In New York is een man gearresteerd die heeft bekend een bejaarde vrouw levend te hebben verbrand in een lift. De man van 47 zegt dat hij haar uit woede heeft vermoord omdat ze hem nog 2000 dollar schuldig was. Hij zou een aantal klusjes voor de vrouw hebben gedaan. De man heeft zichzelf aangegeven bij de politie en rook nog naar benzine. De politie beschikt over beelden waarop te zien is hoe de man een brandbare vloeistof op de vrouw spuit en een molotovcocktail de lift ingooit.